Jan van der Putten met het NOS-journaal. Werknemers van twee luurstaking aangekondigd. Die begint over enkele uren, vlak voor het begin van het WK voetbal. De staking treft de internationale luchthaven Galiao en de kleinere luchthaven Santos Dumont. Niet alle werknemers staken. Het gaat om ongeveer een vijfde van het personeel. De werknemers, baliemedewerkers en bagagepersoneel willen een loonstijging van bijna 6 procent. Ook in Sao Paulo dreigt een nieuwe staking. Daar eist metropersoneel een loonsverhoging. De ambassadeurs van de NAVO-landen hebben een spoedzitting gehouden over de situatie in Irak. Turkije had om de zitting gevraagd. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de extremistische groepering ISIS in de Iraakse stad Mosul 80 Turken heeft ontvoerd. Onder hen zijn de Turkse consul en zijn staf. Premier Erdogan en president Gül hebben in Ankara spoedberaad gehouden met de stafchef van het leger en andere hoge veiligheidsfunctionarissen. Turkije heeft de andere NAVO-landen niet om hulp gevraagd. Sierra Leone heeft zijn grenzen met Guinea en Liberia gesloten... om te voorkomen dat meer mensen besmet raken met ebola. In sommige gebieden zijn scholen, bioscopen en uitgaansgelegenheden dicht. In het West-Afrikaanse land zijn 16 mensen aan het virus overleden... de helft afgelopen week. De uitbraak van ebola begon in februari in het zuidoosten van Guinea. In dat land zijn sindsdien meer dan 200 mensen aan het virus bezweken. In Peru is een massagraf ontdekt met daarin zeker 800 lijken, voornamelijk van indianen. Ze werden tussen 1984 en 1990 vermoord door de Maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad, zegt de Mensenrechtencommissie. Volgens een Peruaanse krant is het de grootste graf met terreurslachtoffers dat in het land is ontdekt. Het weer nog vannacht kans op nevel of wat mist.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 difference that it makes. praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. shall find thing that drowns me makes me wanna fly. lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.